Kus met NOS Journaal. Op veel plekken wordt Koningsnacht gevierd. Vooralsnog verloopt alles gezellig druk en zonder problemen. In Utrecht was het wel te druk. Daar was afgelopen avond al de vrijmarkt in de binnenstad. Alle pleinen zaten vol en werden daarom afgesloten voor nieuwe bezoekers. Ook in de treinen was het volgens de NS druk, maar met een goede sfeer. Luchtvaartmaatschappij Transavia schrapt in mei en juni ook een deel van de vluchten omdat de prijzen voor vliegtuigbrandstof sterk stijgen. Het gaat om ongeveer 2% van alle vluchten die Transavia uitvoert. Reizigers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Vorige week maakte moederbedrijf KLM ook al bekend enkele vluchten binnen Europa te schrappen... vanwege de gestegen kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Twee oud-premiers van Israël gaan samen de komende verkiezingen in. Bennett en Lapid doen mee met een gezamenlijke lijst onder de naam Samen... Ze willen daarmee de oppositie in Israël verenigen... en een einde maken aan de coalitie van huidig premier Netanyahu... bij de verkiezingen dit najaar. Ze nodigen ook andere politici uit om aan te haken. Bennett en Lapid hebben in het verleden ook al met elkaar samengewerkt. In 2021 zaten ze bijvoorbeeld samen in een regering. Koning Willem-Alexander is door tientallen mensen welkom geheten in Friesland. Ze stonden bij het Van der Valk Hotel in Harderwijk omdat het gerucht ging dat de koninklijke familie daar zou overnachten. Het terrein werd namelijk al urenlang streng beveiligd... en het was ook niet mogelijk om een slaapplek in het hotel te reserveren. In de loop van de avond werd inderdaad duidelijk dat de koning in het hotel overnacht... toen hij met een kolonne aankwam rijden.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 Cause each day that passes by God. days I'll take you alive. I'm yours whenever you want. After you're gonna stay. Lonely nights that come, memories that flow, bringing you back again, hurting me more and more. Maybe it's my mistake to show this love I feel inside, girl.